Dit is dooral negens met het NOS-journaal. De extra huurverhoging gaat voorlopig niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de plannen van het kabinet. Dat wil de corporaties vanaf 1 juli de kans geven om de huren extra te verhogen als er een sociale huurwoning vrijkomt. Het zou de doorstroming bevorderen. In het regeerakkoord staat dat het plan bedoeld is voor regio's waar huurwoningen heel populair zijn, zoals Amsterdam. Maar minister Donner is van gedachten veranderd. Hij wil de extra huurverhoging in het hele land mogelijk maken. Dat gaat zijn eigen partij, het CDA, te ver. Die is bang voor te radicale huurverhogingen. De linkse oppositie is al langer tegen, waardoor een meerderheid de plannen afwijst. Later vandaag debatteert de Kamer over de huurplannen met Donner. IMF-topman Dominique Strauss-Kaan is onder zelfmoordtoezicht geplaatst door de Amerikaanse justitie. Dat betekent dat de Fransman iedere 15 à 30 minuten wordt gecontroleerd. Verder heeft hij een trainingspak gekregen en schoenen zonder veters om het risico te beperken dat hij zichzelf ombrengt. Stoot Kaan zit sinds zaterdag vast in New York. Hij zou geprobeerd hebben een kamermeisje van een hotel te verkrachten. Maandag weigerde de Amerikaanse rechter om de topman van het Internationaal Monetair Fonds op borgtocht vrij te laten. Bij een brand in de plaats Het Gooi bij Houten zijn 20.000 kippen omgekomen. Het vuur woedde in een loods van een fruitteler. De rook waaide naar de naastgelegen kippenschuur. Alle dieren die daarin zaten stikten. Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar dat ligt alleen op het terrein rondom de beide bedrijven. In België heeft voetbalclub Racing Genk de landstitel gepakt. In de laatste speelronde van de play-offs werd het tegen concurrent Standaard Luik 1-1. Dat was voldoende voor de titel. Het is de derde keer dat Genk landskampioen wordt. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10 met kans op nevel en mistbanken.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 Paris of dansen op Kimby, nam me vergif op in. What? BBG, kick, snare, hi-hat, vond ik het vrij vet. Eric B en Rod, tough crew tot hijack. Raw bass, Run, DMC en Guyman en Ultra. Yo, die tijd was hype, hè?